in de hoop op steun van de Europese leiders. Maar die hebben eensgezind laten weten... dat er niet over het huidige akkoord valt te onderhandelen... Ze hebben nog wel een keer uitgesproken dat de EU de backstop niet langer wil laten duren dan nodig. Die is bedoeld om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen... maar houdt de Britten afhankelijk van de EU... en stuit daarom op verzet in het Britse parlement. In Nederland werken vrouwen van 37 jaar tegenwoordig gemiddeld drie uur meer... dan vrouwen van 37 uit eerdere generaties. Dat komt doordat veel vrouwen al op jonge leeftijd in deeltijd gaan werken en dat ook na hun zwangerschap doen. Staat in de Emancipatiemonitor, een tweejaarlijks onderzoek van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau. In 2007 werkte 40% van de vrouwen na de geboorte evenveel uren als voor de geboorte. Vorig jaar was dat toegenomen tot 60%. Het winkelcentrum op Schiphol is vanavond korte tijd ontruimd geweest... omdat een man er met een mes zwaaide en mensen bedreigde. Hij riep ook dat hij iets in een tas had. En marechaussees trokken hun vuurwapen en wisten de man aan te houden. Er is niet geschoten en later bleek dat de man geen gevaarlijke zaken bij zich had. In Veldhoven bij Eindhoven is een autowerkplaats in vlammen opgegaan. De vlammen sloegen zo hoog uit het dak dat ze vanavond in de verre omtrek waren te zien. De brandweer riep omwonenden op om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is het vuur onder controle en er is geen asbest vrijgekomen, zegt de brandweer van Veldhoven. Die verwacht nog wel een paar uur bezig te zijn met nablussen. Het weer nog. Vannacht vriest het overal. Langs de kust wordt het min 1. In het binnenland tot min 4. De komende dag wolkenvelden, vooral in het zuiden ook zon.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 It's fucking Target. It's fucking. Stop je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. What do you mean, Arthur? That noise is singing, you silly bucket. What, me teach you how to sing? don't know if I can. cannot. You see, it's rather complicated. But perhaps I can explain music if I try to sing you the explanation. You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more there's a kind of feeling when you sing a melody and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things It's good stuff, but try putting the notes where they belong. Again. Good, that's much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you get through it, our two. him how to do it with a photograph or a diagram of the human brain or some such silly scheme. Never tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below. The best that you have may be up and away you will go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will pop like a feather, let's all sing together or two. Come take that chance, that physical dance, no time for review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Artu. second together. Are you ready? Take a solo! en wacht ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren het gebeuren. Al oh, oh, oh, ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genauwd aan de grond. Je hoopt ze niet te horen, ik ben verloren.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 tell FM and no money, wenst jullie allemaal fijne dagen en...